Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het dodental van de bosbranden in Californië is opgelopen tot 9. Er worden 35 mensen vermist. Alle doden vielen in het stadje Paradise, dat grotendeels door brand werd verwoest. Van de negen doden werden er vier in een auto gevonden, één naast een auto, één in huis en drie buitenshuis. De autoriteiten spreken van de meest verwoestende bosbranden in de geschiedenis van Californië. Meer dan 6000 huizen zijn verloren gegaan. Verschillende plaatsen zijn geëvacueerd, waaronder de badplaats Malibu, waar veel sterren wonen. In totaal hebben een kwart miljoen mensen hun huis verlaten. Columnist Dirk-Jan Epping wordt lijsttrekker van Forum voor Democratie... bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Hij stopt daarom per direct met zijn column in de Volkskrant. De 60-jarige Epping zat al eerder in het Europees Parlement. Dat was van 2009 tot 2014 voor de euroceptische Belgische partij Lijst de Dekker. Eerder werkte Epping voor eurocommissaris Bolkestein, onder meer als speechschrijver. De leden van Forum voor Democratie moeten de voordracht van Epping als lijsttrekker nog wel goedkeuren. De Friese die zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A7 willen in hoger beroep gaan. Afgelopen middag werden 34 activisten veroordeeld... omdat ze vorig jaar anti-Zwarte Piet-demonstranten tegenhielden. De rechtbank legde de meeste van hen een taakstraf van 120 uur op. Het boegbeeld van de actie, Jenny Douwes, kreeg 240 uur... en een voorwaardelijke celstraf van een maand. De vonnissen kwamen hard aan, zeggen ze. De Nederlandse voetbalvrouwen zijn dicht bij plaatsing voor het WK volgend jaar. De thuiswedstrijd in de play-off tegen Zwitserland werd met 3-0 gewonnen... door doelpunten van Spitsen, Martens en Miedema. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. De return is dinsdag in Zwitserland. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekt regen over het land. Minima vannacht rond 9 graden. Ook overdag regenachtig met vooral aan de kust veel wind. Smiddags is het soms wat langer droog en dan is het een graad of 12.